Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Peter R. de Vries rechtszaak gaat weer verder. De twee mannen die worden verdacht van de moord staan voor de rechter. En vandaag doet onder meer de vriendin van de Vries haar verhaal. Ook komen de advocaten van de verdachten aan het woord, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. En wat kun je als advocaat inbrengen als er zoveel bewijs is tegen je cliënt? Als je cliënt weigerde iets te zeggen en geen enkel berouw toonde. Waarschijnlijk zullen de advocaten zich verzetten tegen de redenering van het OM... dat vorige week levenslang eiste... omdat lange gevangenisstraffen tot 30 jaar kennelijk niet genoeg zijn... om huurmoordenaars af te schrikken. Over een maand doet de rechtbank uitspraak. Zeven op de tien mensen in ons land willen dat de overheid meer doet... om te helpen bij het betalen van alle rekeningen. Bijna alles is de laatste tijd flink duurder geworden... Bij bijvoorbeeld benzine is de belasting daarom verlaagd... maar veel mensen willen dat dat bij meer dingen gebeurt, zeggen ze tegen INO Research. De fabrikant van aanmaakblokjes in Brabant moet op zoek naar een nieuw stekkie. Afgelopen week brak er brand uit in de fabriek en dat was niet voor het eerst. Deze bewoners waren er helemaal klaar mee. Ik woon dus net hierachter, dus ik heb vanmorgen al mijn vrouw gebeld... van sluit de ramen maar, want het is weer zo weg. Dan hoort hij niet in een Volkswijk te staan. Jongen, jongen, hoeveel, kan keer kan dit nou ontstaan zo? Van zoveel jaar en elke herhaling vatbaar. De fabrikant is om tafel gaan zitten met de gemeente... en samen hebben ze besloten dat het beter is om een andere locatie te zoeken. En Britney Spears heeft haar beveiligers ontslagen. Vorige week trouwde ze in haar eigen huis met haar liefje. Dat was een vrolijke dag tot haar ex ineens kwam opdagen. Hij liep door haar huis en tuin en livestreamde dat. Britney Spears invited me here. She's my first wife, my only wife. I'm her first husband. I'm here to crash the wedding. Because nobody's here but Sam. So where the fuck's the family and where's the... There's Kate right there. Kate! Kate! Come Kane. Daarna werd hij tegengehouden door beveiligers en meegenomen door de politie. Maar dat ging niet goed genoeg, vindt Britney. Haar beveiligers hadden sneller in actie moeten komen en dus heeft ze hen ontslagen. Het weer nog, veel zon vandaag. Het wordt echt een supermooie zomerdag met alleen vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust is het een graad of 22. In Limburg kan het wel 28 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij rustig op de weg. Je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden, behalve op de A10, de ring van Amsterdam. Bij afrit Amsterdam Buitenveldert is namelijk een ongeluk gebeurd waardoor één rijstrook dicht is. Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf Osdorp.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 sugar, Oh, darling, darling, darling. is on my mind. luchtige meezinger Honeybee Bob verzeilden we meteen in een lang vervlogen tijdperk waarin de geur van zwarte leren jekkers en brillantine vanaf het podium het publiek in afgeladen zweterige clubs bedwelmde. Hitsige gitaarakkoorden en de hikkende hillbillyzang van Mr. Moss bepalen de sound van de formatie Slink Moss Explosion. Ook Pass It Around en Bad Bad Blues staan scherp. you have. aanbevolen. In het bijzonder tijdens de eerste helft van het decennium werden hoge verkoopcijfers genoteerd. Driving My Life Away en I Love a Rainy Night belanden op de eerste plaats. Hij kreeg onderscheidingen als country, pop en crossover muzikant. In 1997 kreeg Eddie Rabbit longkanker. Hij overleed op 7 mei 1998 op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen daarvan. Ook BBB Burning Up With Love is een voortreffelijke song. heren van toen. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, it's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight shadows. But the song part of my Yeah.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores cuando se quema amores, eh, cuando se embala su vela, cuando se embala motores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba la gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba la gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba la gitana, que yo siempre cantaré. sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare, questa roba paritana che io sempre cantare. Met Maxine Nightingale, Dionne Warwick en Alana Miles heb ik drie powervrouwen uit de jaren 80 scherp staan. Triple Play. Triple Play. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on Boys, die fans waren van Rodney Crowell's versie van Elvira, besloten dat nummer op te nemen. Elvira beklom snel de hitlijsten en het werd een vierde nummer 1 hit in successie. Tevens werd het een grootste pophit. papa, mm, papa, mama. Hi. for Mau Mau. High silver railway, Elvira, Elvira. My heart's on fire Elvira. Giddy up, bum, ba, bum, ba, ba, mau, mau. Giddy up. Triple Play in the Spotlight. setting fancy free because she wants to go. She's tired of loving me. She told me so. I guess she don't know just how much she means to me. But along with all my dreams, I'm setting fancy free. Yes, I'm setting fancy free, even though I love her still. She'd be no good. Lord, you just don't know how it hurts to say goodbye. She did her best to stay. I can't say she did not try. I just hope the road she takes leads back to me.